dat een kritisch artikel over een privélening niet zou worden geplaatst. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd flink wat regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Aan zee is het tot in de middag kans op storm. Het wordt zo'n 9 graden. Pas vrijdag wordt het een stuk droger en rustiger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De politie heeft flitters aangekondigd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen klappert Lunette en Veenendaal.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 Door het extreem hoge water dreigt bij Leek in Groningen een dijk door te breken. Het is de dijk van de polder Tolberter-Petten. De brandweer werkt aan de evacuatie van de ongeveer 100 bewoners van de naar schatting 20 boerderijen in de polder. Ook wordt geprobeerd honderden dieren in veiligheid te brengen. Noorden van het land kampt al dagen met hoog water. Vannacht viel weer veel regen. Sinds gisteravond geldt in de hele provincie Groningen een vaarverbod. Het KMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen de code oranje afgegeven. Die provincies krijgen in de vroege ochtend te maken met zeer zware windstoten aan zee met een kracht tot 120 km per uur. Er trekken buien van noord naar zuid over het land en daarbij zijn in de kustprovincies, maar ook verder landinwaarts, windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur. De noordwesterstorm op de Noordzee leidt vanochtend tot hoog water. Verwacht wordt dat de waterstand aan de kust rond het middaguur uitkomt op zo'n 2,30 meter NAP. Daarom is een waarschuwing uitgegeven voor de kuststrook tussen Goeree, Overflakkee en Callansoog, de kop van Noord-Holland, Texel, Friesland en een deel van de afsluitdijk. Nederlanders zijn nog nooit zo somber geweest over hun financiële toekomst. Uit een doorlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat een derde van de Nederlanders dit jaar een verslechtering verwacht. Vooral steeds meer lager opgeleiden en laag betaalden zien hun financiële toekomst somber in. Ook de zorgen over de Nederlandse economie nemen toe. meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden, blijkt uit een peiling van de ARD...